Kunnen met het NOS-journaal. Minister van Buitenlandse Zaken. In een gesprek met een verslaggever van tv-programma Jinek... laat de VVD er weten dat hij niet beschikbaar is om medische redenen. Ten Broeke is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden... als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Een besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport... wordt met zeker een jaar uitgesteld, melden RTL Nieuws en De Telegraaf... Minister van Nieuwenhuizen wil naar verluid meer tijd om onderzoek te doen naar de uitbreiding. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden, maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. President Trump wil een verbod op zogenoemde bumpstaks in de VS. Met het opzetstuk op wapens kunnen in korte tijd veel kogels worden afgevuurd. Het voorstel komt een week na de schietpartij op een school in Florida. Bumpstaks zijn berucht sinds de schietpartij in Las Vegas vorig jaar... Toen opende een man het vuur op bezoekers van een country festival. Hij gebruikte bij de aanslag een wapen met bampstak. Vlak na die schietpartij beloofde het Witte Huis ook al een verbod op het wapenonderdeel, maar toen kwam daar niets van terecht. Trump heeft nu het ministerie van Justitie opdracht gegeven met een verbod te komen en de Amerikaanse wapenlobby NRA steunt hem. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dit plan, bleek tijdens een Kamerdebat. Forum voor Democratie diende vergeefs een motie van wantrouwen in tegen D66-minister Ollongren. Partijleider Baudet noemde haar een sluipmoordenaar van de democratie. Die uitspraak nam hij op verzoek van Kamervoorzitter Ariep weer terug. In de achtste finales van de Champions League hebben Chelsea en Barcelona gelijk gespeeld. Het werd in Londen 1-1. Messi wist voor Barcelona een nederlaag te voorkomen. En Bayern München walste op eigen veld over Besiktas heen. Het werd 5-0. Het weer nog, het blijft droog en de komende uren vriest het 2 tot 4 graden. Lokaal is kans op een mistbank. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden, maar door de wind voelt het frisser aan.